Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Amerika vernieuw drie agenten de Secret Service vanwege een seksschandaal in Colombia. De een wordt ontslagen, de ander nam zelf ontslag en de derde mag op zijn 48ste vervroegd met pensioen. De agenten zouden onder meer prostituees naar hun hotel hebben laten komen. Bij de zaak zouden 20 prostituees betrokken zijn geweest. De agenten waren in Colombia om het bezoek van president Obama aan een topconferentie voor te bereiden. In totaal hebben nu zes agenten de Secret Service verlaten. Zes anderen zijn geschorst. Ook enkele militairen worden verdacht van betrokkenheid bij het seksschandaal. De ministers van Financiën van de G20-landen zijn overeengekomen dat de kas van het Internationaal Monetair Fonds wordt verstevigd met 326 miljard euro. Met het extra geld moet het IMF een verdere escalatie van de schuldencrisis voorkomen. De kapitaalinjectie betekent ruim een verdubbeling van de kas. Details zijn nog niet bekendgemaakt, maar wel is duidelijk dat het geld niet is bedoeld voor een specifieke groep landen. Op een veiling in Chicago heeft een zeldzame dollarcent 1 miljoen dollar opgebracht. Er zijn volgens het veilinghuis maar 14 van dergelijke munten bekend. De cent uit 1792 is van koper met in het midden een klein plukje zilver. Volgens het veilinghuis is de munt nooit in omloop geweest. Dezelfde munt werd voor het laatst in 1974 verkocht voor 105.000 dollar. De Nederlandse waterpolo-vrouwen mogen hun Olympische titel komende zomer in Londen niet verdedigen. In Triest verloren ze de beslissende kwalificatiewedstrijd tegen Italië met 6-7. Italië is de regerend Europees kampioen. Oranje stond een groot deel van de wedstrijd voor, maar op het laatst namen de Italiaanse vrouwen de controle over.